Kasper Meijer met het NOS-journaal. De man die eerder deze maand probeerde oud-president Trump dood te schieten... onderzocht de locatie van de verkiezingsbijeenkomst voorafgaand met een drone. Hij kon zo'n twee uur voordat Trump zou spreken... ruim elf minuten lang met zijn drone boven het terrein vliegen zonder opgemerkt te worden. Dat verklaarde de baas van de FBI in een hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden. De drone is later teruggevonden in de auto van de schutter... Daarin lagen ook explosieven en een afstandsbediening. De 20-jarige schutter Thomas Crooks werd direct na de moordpoging doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu heeft in Washington het Amerikaanse congres toegesproken. Hij is in de VS om de steun aan zijn land te versterken. Hij herhaalde nog eens dat hij door zal gaan met vechten in Gaza tot hij de totale overwinning heeft behaald. Vanwege de komst van Netanyahu gingen duizenden mensen de straat op in de Amerikaanse hoofdstad. Ze probeerden met wegblokkades te voorkomen dat Netanyahu het congres in kon komen. Maar de demonstranten werden met geweld door de politie verjaagd. Op zee bij Mauritanië in West-Afrika zijn 15 mensen omgekomen en meer dan 150 mensen vermist nadat hun boot was omgeslagen. Volgens een internationale organisatie was de boot vertrokken vanuit Gambia... en waarschijnlijk op weg naar de Canarische eilanden. Er zaten 300 mensen aan boord toen de boot omsloeg. In Den Haag hebben honderden mensen afscheid genomen van zangeres en actrice Wieteke van Dort. De zangeres, die werd geboren in Surabaya, overleed vorige week op 81-jarige leeftijd. Voor velen was ze bekend van haar tv-programma's Tante Lien en de Late Late Lien Show waren zeker 700 mensen bij haar afscheid in de Kloosterkerk in Den Haag.